Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse radicaalrechtse politica Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia willen, zei Meloni. Volgens Exit Polls is haar partij Fratelli d'Italia de grootste geworden bij de verkiezingen... en heeft het rechtse blok waar haar partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het parlement. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar de klant NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan... door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen... door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Ministers Kuipers en Van Gennep beraden zich op verdere stappen... tegen Forum voor Democratie Kamerlid Van Houwelingen. Die verstuurde gisteren een tweet met een bewerkte foto... waarop het lijkt of Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. Ook minister Van Gennep is op de foto te zien. De ministers noemen de tweet stuitend en een nieuw dieptepunt. In de Nations League heeft Nederland gisteravond met 1-0 gewonnen van België. Hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1 zege op Oostenrijk. Wie de andere twee halve finalisten worden, wordt de komende dagen beslist. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden. Het weer, het is een herfstachtige dag met grijze luchten en vooral later vanochtend flinke regen. Vooral langs de kust kan het daarbij ook hard waaien.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 Can't understand why I did this to you. And all of the days and the nights, so I regret it. I never showed you my love. I never showed you my love. And that's what I was born with you. Holding you right by my side twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog wat je gesproken op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat je zei, dat is bedacht. Puur mij te trekken, mij te hebben in je macht jouw gelukt is Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes Weet hoeveel het kost dus Zie me naar dat zuidruk sana Oh gebruik me gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik me Ik ben niet thuis waar Oh, gebruik me.